Door Almegens met het NOS-journaal. Door de asielopvang beter te organiseren zou minister Faber 1 miljard euro kunnen besparen. Nu worden onnodige hoge kosten gemaakt door de opvang steeds in de crisissfeer aan te pakken. Dat zeggen twee belangrijke adviesorganen van de overheid. De Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur vinden dat de samenwerking tussen het Rijk en andere overheden onnodig onder hoogspanning komt te staan. Als het beter georganiseerd wordt, is dure noodopvang niet langer nodig. Ook zijn ze bezorgd over de voorgenomen intrekking van de spreidingswet... die de verdeling van asielzoekers moet regelen. NSC-minister Uitermark van Binnenlandse Zaken heeft een plan uitgewerkt om het kiesstelsel grondig te veranderen. Het zou betekenen dat 125 van de 150 Tweede Kamerleden voortaan via regionale districten worden gekozen. De overige 25 zouden worden gekozen op basis van de landelijke uitslag. Met haar plan wil Uitermark de regionale binding tussen kandidaten en kiezers versterken. In het hoofdlijnenakkoord stond al de wens van NSC-leider Omtzigt voor aanpassing van het stelsel. Zijn partij vindt dat er te veel zetels naar Kamerleden in de Randstad gaan. Frankrijk heeft Oekraïne nog eens voor 2 miljard euro aan militaire hulp beloofd. Het geld gaat naar munitie, drones en Mirage gevechtsvliegtuigen, zei de Franse president Macron. Dat deed hij in het bijzijn van de Oekraïense president Zelensky... die in Parijs is aangekomen voor een Europese top die morgen wordt gehouden. Vier Amerikaanse soldaten die vermist raakten tijdens een oefening in Litouwen... zijn nog altijd niet gevonden. Wel is in een water een panzervoertuig gezien. Vandaag zei NAVO-chef Rutte dat de vier waren omgekomen. Maar een NAVO-woordvoerder benadrukte vanavond dat er nog wordt gezocht.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 home made brothers of a different kind instead And at the time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see never found my father I never found my mother either But I know in my lifetime I will be A hero to the masses To those born without chances There's a freedom that everyone but I'm telling you that I hope that I am heard.